Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De tanker die stuurloos is geraakt voor de kust van Zandvoort wordt weggesleept, meldt de kustwacht. Het 145 meter lange schip kampte met motorproblemen en dreef richting een windmolenpark. Door de hoge golven en de harde wind was het lastig om een sleepverbinding te maken, maar rond 11 uur lukte dat alsnog. De tanker wordt nu naar een veilige plek gesleept. Volgens de kustwacht is de situatie stabiel. Delegaties van Hamas en Israël gaan maandag in Egypte indirect met elkaar in gesprek over Trumps plan om de oorlog in Gaza te stoppen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij hoopt dat alle gijzelaars binnenkort worden vrijgelaten. Als daar een akkoord over is bereikt gaat volgens het plan van Trump de 72 uur in... waarin alle levende gijzelaars Gaza mogen verlaten. Israël zou in ruil daarvoor 1700 Palestijnse gevangenen vrij willen laten. Onderhandelaars van Hamas en Israël zouden afgelopen avond naar Cairo zijn gereisd voor de gesprekken. In de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft de politie pepperspray en een waterkanon ingezet... tegen demonstranten die het presidentieel paleis probeerden te bestormen. Er waren tienduizenden mensen op de been die zich verzetten tegen de regeringspartij Georgische Droom. Die wil volgens de demonstranten de Russische invloed vergroten. In de Eredivisie heeft Heerenveen op de valreep gewonnen van Excelsior. De Friese stonden in de thuiswedstrijd lange tijd achter, maar scoorden in de slotfase twee keer. Dat was de tweede overwinning van Heerenveen dit seizoen. Eerder op de avond won PSV in Zwolle met 4-0 van PEC. Ajax, Ajax ontsnapte aan een nederlaag in de uitwedstrijd tegen Sparta. De Amsterdammers stonden met 3-2 achter toen ver in de blessuretijd alsnog gelijk werd gemaakt. Fortuna Sittard won thuis met 1-0 van Volendam.